Uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. De advocaat van de Pakistaanse Asia Bibi heeft toestemming gekregen... om langer in Nederland te blijven. De stichting Hulp Vervolgde Christenen meldt dat de advocaat... een verblijfsvergunning heeft gekregen van de Immigratie- en Naturalisatiedienst. In Pakistan was hij zijn leven niet meer zeker... nadat zijn cliënt Asia Bibi vrijgesproken was voor godslastering. Dat leidde tot grote woede onder extremistische moslims. Paus Franciscus heeft in zijn nachtmis gelovigen opgeroepen... om eenvoud te kiezen boven hebzucht. Volgens de paus leven veel mensen met een overvloed aan materiële objecten. Verder riep hij op om tijdens kerst te denken aan de minder bedeelden. Paus Franciscus neemt het vaker op voor de armen. Gistermiddag liet hij in het Vaticaan nog een kliniek openen... waar daklozen gratis medische zorg kunnen krijgen. Bij een zorginstelling voor probleemjongeren in Almelo... is voor tonnen aan subsidies verdwenen. De directeur van de instelling, Nina B., zou geld in eigen zak hebben gestoken. Dat blijkt uit onderzoek door de sociale recherche dat in bezit is van RTV Oost. Ook zou B. zorggeld hebben gebruikt om cliënten voor zich te winnen... door dure kleding voor hen te betalen. De recherche onderzocht ook het veelvuldig casinobezoek van de zorgdirecteur. De ouders van een Amerikaan die overleed na een gevangenisstraf in Noord-Korea... hebben recht op een schadevergoeding van 440 miljoen euro. Dat heeft een Amerikaanse rechter bepaald. De 22-jarige Otto Warmbier werd in Noord-Korea veroordeeld tot 15 jaar dwangarbeid... nadat hij een propagandaposter uit zijn hotel mee wilde nemen. Na een jaar raakte hij in coma, volgens Noord-Korea door een botulismevergiftiging... maar zijn familie stelt dat hij gemarteld is. Kort daarna overleed hij. De kans dat Noord-Korea de schadevergoeding betaalt is zeer klein. Het weer. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. De temperatuur ligt tussen de 0 en 3 graden.